Annette Schut met het NOS Journaal. De gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota roept president Trump op... de duizenden federale agenten in zijn staat onmiddellijk terug te trekken. Die oproep volgt nadat eerder vandaag een man van 37 werd doodgeschoten door een agent. Trump stuurde die agenten naar de staat om illegale migranten op te sporen en te arresteren... Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had het slachtoffer een vuurwapen... en wilde hij dat gebruiken om de irritatie van een illegale immigrant te voorkomen. Het incident leidde weer tot protesten in de stad... die al aan de gang waren vanwege een soortgelijk incident. Voormalig lijsttrekker Eddy van Hiem van NSC stopt bij die partij. Op een partijcongres in Amersfoort heeft hij afscheid genomen. Van Hiem wil op zoek naar een nieuwe baan. De politicus was een vertrouweling van oud-voorman Pieter Omtzigt. In het kabinet Schoof was hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier. Het aantal chocoladewinkels in ons land neemt fors toe. Tot vijf jaar geleden waren er steeds zo'n duizend gespecialiseerde chocoladewinkels. Inmiddels staat de teller op ruim 1400. De meeste zitten in Zuid-Holland, Brabant en Gelderland... blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens winkeliers doet vooral sociale media veel voor de branche. Zoals de trend van vorig jaar toen de Dubai-chocolade met pistache enorm in de belangstelling stond. In de Eredivisie heeft PSV gelijk gespeeld tegen NAC Breda. De wedstrijd eindigde in 2-2. Voor de stand heeft het geen consequenties. Het gat tussen koploper PSV en de nummer 2 Ajax is na vanavond 16 punten. Ajax won eerder op de avond met 2-0 van FC Volendam. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt tussen de 0 graden in het zuiden tot min 5 in het noorden. KNMI waarschuwt voor gladheid, met name in het noorden. De dag begint straks vrij zonnig, alleen in het noorden is het bewolkt.